In Donetsk, dat in handen is van de rebellen... werd een busstation in het centrum van de stad beschoten. Een buschauffeur kwam om het leven. Vandaag komen waarschijnlijk bondskanselier Merkel en de presidenten Hollande, Poroshenko en Poetin in Minsk bij elkaar voor vredesbesprekingen. Op de Middellandse Zee zijn mogelijk meer dan 200 bootvluchtelingen verdronken. Dat heeft een waarnemer van de vluchtelingenorganisatie UNHCR gezegd tegen de NOS. Zaterdag zouden twee grote rubberboten met in totaal 212 opvarenden uit Libië zijn vertrokken. Maandag kwamen ze in slecht weer terecht. Een reddingsboot sleepte boten naar het eiland Lampedusa. Op die boten zaten negen overlevenden. De vluchtelingen kwamen onder meer uit Mali en Senegal. De storing die gisteren een groot aantal websites platlegde... werd veroorzaakt door een DDoS-aanval. Onder meer de sites van de Rijksoverheid, Telfort en Geen Stijl... waren vanaf morgens 10 uur onbereikbaar. De storing duurde tot in de avond. Bij een DDoS-aanval worden websites door criminelen bestookt... met zoveel dataverkeer dat ze dat niet aankunnen. Doelwit van de aanval was een bedrijf dat webruimte en netwerkverbindingen verzorgt. Twee jaar geleden lagen de sites van de Rijksoverheid ook al plat door zo'n DDoS-aanval. Ook Groot-Brittannië sluit zijn ambassade in Jemen. Gisteren besloten de Amerikanen al om een diplomatieke post in de hoofdstad Sanaa te sluiten. Nederland heeft ook een ambassade in Sanaa, maar die gaat nog niet dicht. Wel heeft minister Koeners gisteren besloten om het aantal medewerkers op de ambassade terug te brengen vanwege de aanhoudende spanningen en het risico van nieuw geweld. Het weer geleidelijk meer zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft droog en het wordt 6 à 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon bij een graad of 7. Dit was het in. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat bij Noorderloos een file met een lengte van 2 kilometer.